De evenementenbranche heeft goede hoop op een mooie zomer. Kijk, het wordt geen zomer zoals we in 2019 voor het laatst eh, hebben gehad. Het wordt zeker ook geen zomer zoals we in 2020 hebben gehad. Want we mogen niet echt weer 100% eh, festivals gaan organiseren en evenementen. ik denk toch dat er een hoop organisatoren denken, we proberen het volgend jaar weer. Maar tegelijk zijn er ook weer een hele hoop die zeggen... we gaan zoals een Mistyland en een Lowlands. Dat gaat allemaal gelukkig door met 100% bezoekers. Vanaf 30 juni mag het weer en dat geldt ook voor sportwedstrijden. Op kermissen geldt een maximum aantal bezoekers per vierkante meter. De Ierse schrijfster Lucinda Riley is overleden. Ze werd de afgelopen jaren gigantisch populair met haar Zeven Zussen-reeks. Die boeken werden tientallen miljoenen keren verkocht over de hele wereld. In ons land alleen al 3 miljoen. Lucinda Riley had al een paar jaar kanker, zoals 55. Prinses Amalia stortte 1,6 miljoen euro die ze straks per jaar krijgt terug in de staatskas. In december wordt ze 18 en vanaf dat moment krijgt ze dat geld automatisch. Daar was de afgelopen tijd veel discussie over. Volgens sommige Kamerleden is dat bedrag te hoog. De prinses heeft nu besloten dat ze het geld terugstort. Over drie uur rolt de bal voor het eerst. Dan trappen Italië en Turkije het EK af in Rome. Bij voetbalclub Barbaros in Hengelo hebben ze veel leden met Turkse roots. Met een paar mensen kijken ze daar de eerste helft. Het wordt eh, denk ik wel een hele spannende wedstrijd. Het, maakt het sowieso speciaal dat het eh, een openingswedstrijd is. En eh, ik denk dat Turkije menig zal gaan verrassen. Dat is wel een heel gewaagde uitspraak voor mij nu. Maar ik denk dat wij Italië vanavond wel pakken. Italië is een van de topfavorieten ja, om het EK te kunnen winnen. Maar ja, ze onderschatten allemaal Turkije, dus eh, ze gaan het vandaag allemaal zien. Ja, ja, ja. Om 9 uur begint die wedstrijd. Het terras bij de club moet om 10 uur dicht. Dus na de eerste helft kijkt iedereen thuis verder. Het weer vanavond wat bewolkt. Dus er kan ook wat regen vallen. Morgen eerst wat grijs, maar verder een zonnig weekend. Zaterdag 17 tot 23 graden en zondag nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de vesting en knooppunt de nog wel een file van 6 kilometer, maar de vertraging is daar maar 5 minuten.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 Ze was 55 jaar. De politie in Rotterdam heeft afgelopen week 38 verdachten van WhatsApp-fraude en bankrekeningfraude opgepakt. Ze zijn allemaal geronseld door criminelen om hun rekeningnummer te gebruiken. En het EK voetbal staat op het punt van beginnen. Na een korte openingsceremonie met onder meer Martin Garrix en Andrea Bocelli... is de eerste wedstrijd Italië tegen Turkije. De wedstrijd begint om 9 uur. Het weer, vanavond en vannacht kans op een spat regen. Morgen eerst wolkenvelden, later zon en 17 tot 23 graden. cigarette flame. Mm I want heavy like a London rain. Hold it right, rocking like a hurricane. Uh-huh. You got that look in your eye. I take one look and I'm high. No, I'm exactly your type. We been together so nice first. I wanna see you walk that walk.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. They said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all.